voor het huis van mijn vader ligt dicht bij het strand. Een boot half bedolven door schelpen en zand. Eens voer ze ter visvangst, zo fier en zo stoer. En hij die ik lief had, stond blij aan het roer. Een boot ligt bedolven door schelpen en zand. Maar hij die ik lief had, komt nooit meer aan land. Nog zie ik hem weggaan, nog hoor ik zijn groet. Mijn schat, ik ga varen, tabé, hou je goed. De vloed bracht alleen maar zijn bootje weer thuis. Maar hij die ik lief had, kwam nooit meer naar huis. Een boot ligt bedolven door schelpen en zand. Maar hij die ik lief had, komt nooit meer aan land. Ze hoort in de branding de klank van zijn stem. En schreven de meeuwen, dan denkt ze aan hem. Ach, wist ik zijn rustplaats, dan voer ik erheen. Nu gaan naar mijn liefste, mijn tranen alleen. Een boot ligt bedolven door schelpen en zand. Maar hij die ik lief had, komt nooit meer aan land.